Heel laat het prinsenvolk der oude Nederlanden niet ondergaan in haat, in twist en schande. Maakt dat uit oude brand nieuw leven. und vierfold van vertrouwen, met nooit gebroken moed ons land herop te bouwen. Tot staat de Kalverrijk voor u ontvolk.